uur. Eefje Kunnen met het NOS-journaal. Taxiken. Het taxibedrijf zou zich niet aan de regels houden... en Uber-chauffeurs zouden meer ongelukken veroorzaken dan andere taxichauffeurs. Op Puerto Rico komt de hulp na orkaan Maria moeizaam op gang. Er zijn 5000 hulpverleners op het eiland... maar die kunnen zich moeilijk verplaatsen doordat veel wegen onbegaanbaar zijn... Veel mensen zitten zonder water en stroom. Ook ligt het telefoonverkeer grotendeels plat. De Noord-Koreaanse minister Ri van Buitenlandse Zaken heeft uitgehaald naar president Trump. In de algemene vergadering van de VN noemde hij Trump een geestelijk gestoorde man met grootheidswaan. Ri dreigde dat Noord-Korea tot meedogenloze actie overgaat als de VS zijn land bedreigt. Kort voor de toespraak liet de Amerikaanse luchtmacht bommenwerpers en jachtvliegtuigen vlak langs de Noord-Koreaanse kust vliegen. De legerleiding van Irak en Turkije hebben elkaar gesproken over het referendum over onafhankelijkheid dat de Koerden in Irak maandag willen houden. Turkije is bang dat een onafhankelijk Iraaks Koerdistan een stimulans is voor de Turkse Koerden om ook onafhankelijkheid te eisen. Turkije dreigt met militair ingrijpen. In de eredivisie heeft NAC voor het eerst Feyenoord thuis verslagen. In de Kuip in Rotterdam werd het 2-0 voor de club uit Breda. Verder versloeg Heracles in Almelo Roda JC met 2-1. Willem II verloor thuis in Tilburg van Heerenveen. Het werd 1-2. ADO Den Haag Sparta eindigde in 1-0. Het weer droog met brede opklaringen. Minima rond een graad of 4. De ochtend begint op veel plekken met mist. Later vooral in het zuiden en westen zon. Het oosten heeft wat stapelwolken. Het wordt 17 tot 21 graden. Maandag is er kans op regen. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB.